Volgens de VS is het nog te vroeg voor een overzicht. Maar het luchtafweergeschut van kolonel Gaddafi rond Tripoli zou zwaar beschadigd zijn. Gisteravond werden meer dan 100 kruisraketten op Libië afgevuurd vanaf Amerikaanse en Britse marineschepen in de Middellandse Zee. Vannacht hebben drie Britse gevechtvliegtuigen doelen in Libië aangevallen. In Tripoli waren zware explosies te horen. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend. Volgens de Libische staatstelevisie zijn er zeker 48 doden gevallen, maar dat is niet bevestigd. Gaddafi heeft in een toespraak gedreigd met tegenaanvallen op militairen en burgerdoelen in landen rond de Middellandse Zee. Hij wil burgers gaan bewapenen en zijn land beschermen tegen wat hij noemt de koloniale kruisvaarders. Voor zover bekend zijn er op dit moment nog 20 Nederlanders in Libië, van wie 17 in Tripoli. Er is dagelijks contact met hen. De Nederlandse ambassade in Libië is gesloten en de ambassadeur heeft het land verlaten. In Jemen is de minister van Mensenrechten opgestapt uit protest tegen het harde optreden van de regering tegen demonstranten. Afgelopen vrijdag kwamen ruim 50 mensen om het leven toen sluipschutters het vuur openden op betogers in de hoofdstad Sanaa. De demonstranten eisen het aftreden van president Saleh die al decennia aan de macht is. De minister van Mensenrechten is het derde lid van het kabinet dat opstapt. Gisteren deden twee collega's van haar dat al. Anje Robben heeft zich afgemeld voor de twee EK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal tegen Hongarije. De aanvaller van Bayern München heeft last van zijn lies. Bondscoach Bert van Marwijk zal later vandaag beslissen of hij een vervanger oproept. Oranje speelt volgende week vrijdag in Budapest tegen de Hongaren vier dagen later ontmoeten de twee landen elkaar opnieuw, dan in Amsterdam.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 En het nummer, The Masquerade, is over. Goedemorgen, ook luisteraars. Goedemorgen, Fred. Ik wil eh, iets laten horen uit de regio. Een trio uit Hoofddorp, al zeer lang aan de weg timmerend... Met eh, uitstekende muzikanten. Sietse van Duin op de cornet. Rolf Koppijn, gitaar, zingt prachtig. Alex de Leeuw, bassaxofoon. Het trio Grande met het nummer As Time Goes By. hoorde de ontbijt-cd van ZFM Jazz. Na de koffie en heerlijk ontbijt is Madeleine Peru niet te versmaden met I'm Alright. Ja, maar ook niet te versmaden is natuurlijk Jack Hilton. Jack Hilton die eh, gedurende bijna een halve eeuw de bandleider, showman en impresario was. Een van de dominante figuren in de Britse showbiz. Toen in 1923 het orkest van Paul Whiteman voor een tournee naar eh, Groot-Brittannië kwam werd hij overrompeld door de sound van dit orkest en dacht, dit moet ik ook hebben. En toen formeerde hij het Jack Hilton Orchestra. Een geweldige big band die heel veel heeft eh, gespeeld, waar heel veel mensen plezier aan hadden. Heel veel heeft plaat heeft gemaakt en wij gaan nu een stuk horen uit die tijd. En dat is eh, Me and Jane in the Plane. I'm talking about you and me, and I'm hoping you'll come back to me. I'm lonesome as I can be, and I'm waiting for your company. I'm hoping that you'll come back to me. What you gonna do when the well runs dry? You're gonna run, run away and hide. I'm gonna run right by your side. For you, pretty baby, I would even die. I'm walking, yes indeed. I'm talking about you and me, and I'm hoping that you'll come back to me. Yes, indeed, I'm talking about you and me, and I'm hoping you'll come back to me. I'm lonesome as I can be, and I'm waiting for your company. I'm hoping that you'll come back to me. What you gonna do when the well runs dry? You're gonna run away and hide. I'm gonna run right by your side. For you, pretty baby, I would even die. I'm walking Yes, indeed, and I'm talking about you and me, and I'm hoping you come back to me. You come back to me. I'm hoping you come back to me. Hannah Richardson, I'm Walking. Ruby Braaf, de grote Ruby Braaf, die eh, heeft eens over haar geschreven. That's the way to sing, simply and with spirit. En dat is het ook. Ehm, zij speelt hier met een Amerikaanse groep. En heeft een heleboel platen gemaakt. En maar zingt precies in de stijl zoals wij dat eigenlijk op zondagmorgen allemaal willen. Ja, Katie Maloua heb ik in mijn handen van de cd Piece by Piece. En ik ga het nummer draaien. Shy Boy. walking by each day. It seems that you always wanna look my way. I do must be wrong. Or oh, you'll never see my shape or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face. I lose. You only see me walking by the light of the moon of my heart hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Boy, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Burma. from a family of means. I have stood many times outside her window at night to struggle with my instincts in the pale moonlight. How could I be this way when I praise you, God above? I was love, but I destroyed try to Bourbon Street. Geschreven en gezongen door Sting. Het is eh, geschreven in 1993, midden in de nacht, in het eh, French Quarter of New Orleans, waar ook de beroemde Bourbon Street ligt. Dan heb ik nu wat anders van de CD Genius Loves Company, eh, waar op alle nummers Ray Charles meedoet dan wel de hoofdpersoon is heeft hij een aantal mensen uitgenodigd om samen met hem te zingen. Nou, dat is natuurlijk een hele eer. En het volgende nummer is een, ehm, een nummer dat heel bekend is geworden door Judy Garland. Over the Rainbow. En hij zingt het samen met Johnny Mattis. by. Somewhere over the rainbow, skies of blue, and the dreams you dare to dream. I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops way above the chimney tops, that's where. over the rainbow. Why then, oh why, can't I? Thank you. con sus puñales, pero no logra matar. Mi último recuerdo, corearse de la puerta, debía encontrar el camino por donde había llegado. El acérdico portero, con eso no recibir, puede salir cuando quiere, pero no all your life. Gypsy Kings waren dat met het beroemde nummer Hotel California. van Jazz vandaag met Peter den Boer en Fred Kransberg. En voor het Hotel California hoorde u Mary Lou Williams. En die werd bijgestaan bij het nummer Autumn Leaves door Dizzy Gillespie, Bobby Hackett, Mary Lou Williams op de piano natuurlijk. En George Duvivier op de bass en Grady Tate on the drums. Wat een namen allemaal hè? Perfect hè? En het leuke is, dat zeg ik ook in elke uitzending mensen die zijn eh, heel goed en weten zich nog beter te profileren als ze met juist andere mensen spelen. En eh, de ene goede zoekt de andere nog beter op. En dat gaan we nu horen in eh, een uitvoering van Gone with the Wind door een kwartet met Wes Montgomery op de gitaar, Tommy Flanagan piano, Percy Heath op de bas en Albert Heath on the drums. thank you